Michel Koenen met het NOS-journaal. De bosbranden in het zuidoosten van Europa hebben zeker drie mensen het leven gekost. In Calabrië in Italië kwamen twee mensen om het leven... toen ze probeerden te voorkomen dat het vuur hun olijfgaard bereikte. In Griekenland kwam een man in de buurt van Athene om het leven... toen hij een omgevallen elektriciteitsmast op zijn hoofd kreeg. Nederland gaat steeds meer coronavaccins produceren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Trouw. Het afgelopen half jaar heeft ons land relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te trekken. Zo wordt er in Geleen een speciale fabriek gebouwd voor Moderna... waar speciale boostervaccins gemaakt zullen worden. En ook is de productie van Janssen en AstraZeneca... dat wordt de komende tijd ook flink opgeschroefd. Daardoor produceert Nederland nu honderden miljoenen vaccins... en is daarmee een relatief grote speler in de EU. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 200 demonstraties aangekondigd tegen de coronamaatregelen, de coronapas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. De afgelopen drie zaterdagen waren er ook al betogingen in het hele land. Vorige week gingen 200.000 mensen de straat op. Woensdag werd in enkele toeristische kustregio's de mondkapjesplucht weer ingevoerd. Minder dan twee maanden nadat die was opgeheven. En ook vandaag en morgen wordt weer grote drukte verwacht op de Europese wegen. De langste files worden verwacht in Frankrijk op de route Chalais, Italië en Duitsland. En vakantiegangers die de grootste verkeersdrukte willen vermijden... die kunnen volgens de ANWB het beste na 10 uur deze ochtend vertrekken... of morgen op zondag reizen. Het weer, er trekken nog wat buien over het land, mogelijk met onweer. Overdag eerst zonnige periode, maar vooral vanaf de namiddag pittige buien, mogelijk ook weer met onweer. Het wordt een graad of 21. En de dagen daarna blijft het wisselvallig zomerweer.